heeft maar heel kort, maar een enkele keer. En als het strak anders wil, kun je niet meer zonder te leven. Vraag niet elk minuut van je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn opa gedaan? Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe op de oude wereld de weer bent. En wat heeft het wat toen voor geschreven en vergeleven. De mensen bepalen de kleur van je stad, de vorm van je hoek en de snit van je jas. En van je leven. De bijzende paardjes waren langs de hoed aan en roepen, o mooi als even blijft staan. Ze kiezen je toekomst, ze kiezen je werk. En zoeken een kroeg voor je uit en een kerk. En wat je de armen moet geven. En The De trevende leefregel the Ze geven je and the ze and in koor. Doelgewoon. mag je omgaan, maar die is te min. met die moet je trouwen, al heb je geen zin. En daar moet je wonen, dat eet het doen. En je wordt genegeerd, als je dat wil doen. Als had je iets tegen dat is reden, mensen leven is heerlijk, het leven is mooi. Maar vlieg uit in de lucht en kruip niet in een kooi en durf te leven. Je kop in de hoogte, je neus in de wind en lap van je laar voor andere vent hart vol van warmte en van liefde woord. Maar weet op je vierkante meter een woord, wat je zoekt kan geen andere je geven en er te leven.